Zes gewonden zijn naar het ziekenhuis gebracht. Over de oorzaak van de aanrijding is nog niets bekend. De politie zegt de achtergrond te onderzoeken en niets uit te sluiten. Ook de bestuurder van de auto liep verwondingen op. De droogte in Nederland is officieel voorbij. Minister van Nieuwenhuizen schrijft aan de Tweede Kamer... dat van een dreigend watertekort geen sprake meer is. Deze maand is er veel regen gevallen in Nederland, Duitsland en Frankrijk... en daardoor zijn de waterstanden in de Rijn en de Maas weer gestegen. De grondwaterstand is nog wel te laag en het IJsselmeer is nog te zout. Milieuorganisaties en de vakbeweging FNV hebben onoverkomelijke bezwaren tegen het klimaatakkoord. Ze zijn daarom morgen niet bij de presentatie. De organisaties, waaronder Greenpeace en Natuur en Milieu... noemen de voorgestelde maatregelen vrijblijvend en boterzacht. Ze zijn kwaad dat er geen CO2-heffing komt voor de industrie in Nederland. De industrie zegt dat zo'n heffing de concurrentiepositie van Nederland aantast. In het klimaatakkoord komt wel een boetesysteem voor bedrijven... die geen adequaat verduurzamingsplan hebben of zich hier niet aan houden. Rond de Londense luchthaven Gatwick zijn ook vanmiddag weer drones gezien. Gisteravond en vannacht werden al drones gesignaleerd rond de start- en landingsbaan... en het vliegverkeer ligt daarom nog altijd stil. Op de luchthaven zijn duizenden mensen gestrand en honderden vluchten zijn geschrapt. Tienduizenden reizigers zijn de dupe. De Britse politie spreekt van bewuste sabotage om het vliegveld te ontregelen. De omgeving wordt uitgekampt om de daders te pakken... maar tot nu toe is er niemand aangehouden. Er zijn geen aanwijzingen voor terrorisme. En dan het weer. Vanavond en vannacht regen en kans op onweer. Morgen is het wat vaker droog. Het wordt dan tussen de 9 of 13 graden. Ook in het weekend bewolkt en nat.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 Just for a short while. It's going to be a fun. Dit blijft ook wel een lekker nummer hoor. Fine Day, Keanu Silva. Welkom terug bij het tweede uur voor CFM Jong Zandvoort. We gaan even luisteren naar eh, Maroon 5. Ja, het is flink balen voor de Maroon 5 fans. Die namelijk nog geen kaartje hebben voor die eh, show in de Ziggo want eh, die kaartjes waren allemaal binnen, binnen 12 uur verkocht of zo, geloof ik, eh, las ik laatst. En eh, de band staat dus 10 juni in het Ziggo Dome. En dit is Maroon 5, dus samen met Cardi B en Girls Like You. you. You spent the week that's making things right between us. But now it's all good, babe. Roll that back, backward, babe, and play me close. Cause girls like you run around with guys like me till sundown. When I come through, I need a girl like you, yeah, yeah. Girls like you love fun and yeah, me do what I want when I come through.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 Ja, top uitspraak weer. Ja, ja. <laughs> De kerstmis. <laughs> kerstmis. Tijd voor het artiestennieuws. Ed Sheeran heeft met zijn Divide Tour zo'n 432 eh, miljoen dollar verdiend. Zo. Nou, je mag bij mij ook wel mijn bankrekening zetten, hoor. Een uh, recordbedrag wat nooit eerder uh, bracht uh, een toernooi zoveel geld op in een jaar tijd. In totaal bezocht Ed Sheeran 53 steden waar hij 94 keer podium beklom. Daarmee verkocht de artiest 4,8 miljoen tickets... wat hem een bedrag van 432 miljoen euro dus, of eh, dollar opleverde, zoals ik net al zei. En daarmee heeft Ed Sheeran zelfs de tour van U2... Of eh, wat zei jij ook weer laatst bij de Euro Breakdown? Ja, nee, ik ga het niet herhalen. Complete, toch? Ja, ja, ja. ja. <laughs> niet eh, doorvertellen. <laughs> daarmee heeft Ed Sheeran dus de Tour van U2 verbroken uit 2017. Want U2 had namelijk het record op de naam staan, nu dus niet meer... van 316 miljoen dollar. En dan heb ik nog iets, namelijk Valerie van Amy Winehouse en Mark Ronson... is de afgelopen 12 jaar het meest gedraaid op de Nederlandse radio. Wat blijkt dus uit een onderzoek. Er is gekeken naar de totale afspeeltijd van een nummer... in de periode van 2005 tot en met 2017. En op nummer 1 staat dus Valerie... met maar liefst 750 uur aan beluisterende minuten. Dus dat is heel lang. En... eh. Speciaal daarom gaan we dat natuurlijk ook even draaien. Hier is Valerie, Mark Ronson en Amy Winehouse. tell me Ariana Grande met Santa Tell Me. En het is eh, half acht geweest. Dat betekent dat het tijd is voor die uh, smash hits wat ik zo al eh, net vertelde. Of nou net, aan het begin van de uitzending. Dat is iets nieuws. Ik ga al mijn oude en nieuwe hits door elkaar draaien. En nou beginnen we met een leuk plaatje. Dat is Freed from Design van Gala. En heb ik daar wel een leuk dingetje over. Namelijk dat hij in België op nummer 1 heb gestaan. Frankrijk op nummer 1 heb gestaan. In Ierland op nummer 2 heb gestaan. En Italië ook nummer 2. In Engeland heeft hij ook op nummer 1 gestaan, maar dat is wel logisch. En in Nederland heeft het ook een hele tijd op nummer 1 gestaan. Dan heb ik het natuurlijk over dit nummer. Waarschijnlijk kennen sommigen van jullie het wel. Wordt ook heel veel geschreeuwd tijdens voetbalwedstrijden, et cetera. En eh, ik ken er eentje, dat is van Wil Grik.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 Ja, we zijn lekker bezig dat laatste half uurtje met eh, allerlei gevarieerde hits. Hoor je door elkaar heen. En misschien hoort het al een beetje op de achtergrond. Zometeen in Alternative FM zijn er eh, speciale gasten, liet ik me net vertellen. Nou, naast mij staat... Eh, ja, Ja, ja, ja. Want eh, ja, ik, ik, ik, ik, was een beetje uit... Eh, hoe noem je dat? Ik ben een beetje, een beetje eh, onwennig. Want <laughs> normaal gesproken zit ik al een half uurtje dan een beetje het Zandvoortse uh, te doen. Vanaf half acht. Maar ineens ben jij, eh, sta jij er ineens weer voor. Ja, we zijn terug na anderhalf jaar. Ja. Nou ja, goed. Eh, is het de bedoeling dat je het weer elke keer gaat doen of niet? Ik ga mijn best doen. Oké, nou, dan is het goed. Maar dan kun je nog wel een beetje voorbereid zijn. Maar er kan af en toe nog wel eens een band komen en dan... Zullen we vanaf half acht hier gaan storen? Dat is gezellig, toch? Ja, nee, dat is goed. maar vanavond hebben wij Bourbon Avenue. Dat eh, is een band uit eh, Rotterdam. Eh, die komen vanavond spelen. Ik meen dat ze met z'n vieren zijn. nu zijn ze nog met z'n drieën. Maar er komt zo direct nog een vierde man bij. En dat is de hoofdmoot van vanavond in dat programma van ons. Nou, dat is goed om te horen. Ja. ja, ja, Dus ik wens jou heel veel succes vanavond. samen met de andere gasten die er zijn. Wij gaan verder met de muziek. dit is Femke Louise en Casa met Slide. altijd kaart. Ik maak allemaal voor waar. Ah ja, ah, ja, ah, ja. Baby girl, je bent het waard. Gooi mijn troef op tafel, shawty, worden we een paar. Want ik draai je niet omheen, niet omheen, niet omheen, mijn girl. Ik zie wat je doet, ik zeg je straight, mijn girl. Je bent gemeen, ben gemeen, ben gemeen, mijn girl.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 Alright, woman, you're cute. I don't need no man. Original you're body. You want me mad, but the woman, you cute. I don't need no man. Original you're body. You want me mad, but the woman, physically fit, physically fit, physically, physically, physically.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 Vas libre como el aire. No soy de ti ni de nadie. nadie. Nadie. Nadie. Con mi cuerpo un puro, puro chantaje. Puro, puro chantaje Chantai. Nou, misschien hoor je het al een beetje eh, op de achtergrond. Allerlei geluiden hoor je daar eh, vandaan komen. Al meteen, zometeen dus. De band bij Alternative FM. We gaan luisteren naar eh, Davina Michella. Staat al negen weken in de... hoe heet dat ook weer? Ja, Markt op 40. Oh, Media Markt op 40, dat was het. Dankjewel.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 Ik zeg tot volgende week. alsof een hoepapa en grap. Ik doe die shit stap voor Ik kom binnen alsof een hoepapa en grap. Ik doe die shit stap voor Ik kom binnen alsof een hoepapa en grap. Ik doe die kom binnen alsof ik kom binnen alsof ik ik ik ik kom Ik ben challa in de bitch van drank en schwennen. We gaan hier, we gaan daar, we gaan bam bam. Want je weet als we knallen is het dan dan. U mag zitten want ik kan staan. Deze motherfucker wat de mannen willen komen plakken. Maar hell no, geen tijd voor die onzin bitch. Domme walkie is twee sits. Mag zitten aan ass en tits. Zwassend nuf en een hele French kiss. Alles wat lekker gaan, alles is fris. Hebben geen fuck, geen fuck, kom op bitch. Je weet hoe we doen. Bim bam boom. Je weet dus en paap in. Lekker zij zo, Mr. Fine. Ik kom binnen zoveel hoe pap pap pap pap pap pap pap. like it's motherfucking next. Stuur je allemaal fijne dagen en...